Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Maleisië is het vliegtuig aangekomen met 20 Maleisische slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. Het toestel vloog van Schiphol naar Kuala Lumpur. Bij aankomst werd een ceremonie met een minuut stilte gehouden. Daarbij waren de koning, premier en nabestaanden aanwezig. Het is een dag van nationale rouw in Maleisië. In totaal kwamen bij de vliegramp 43 Maleisiërs om het leven. De islamitische staat vormt voor de VS mogelijk een grotere bedreiging dan Al-Qaeda ooit is geweest, zegt de Amerikaanse minister van Defensie Hegel. Hij noemt IS een organisatie die alles doet voor de ideologie. In Irak verwacht hij een nieuw offensief van IS. Om de strijders terug te dringen zijn volgens de minister mogelijk ook luchtaanvallen in Syrië nodig. In Midden-Amerika dreigt een voedseltekort. Door extreme droogte en sterfte van vee hebben veel mensen niet genoeg eten. Het gaat om delen van El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua. Sommige landen hebben te maken met de ergste droogte in 30 jaar. Suriname heeft elektriciteitsproblemen. Vanwege de lage waterstand ligt sinds begin deze week een deel van de waterkrachtcentrale stil. Het staatsenergiebedrijf sluit daarom onaangekondigd wijken en dorpen voor meerdere uren af van elektriciteit. En dat leidt tot felle kritiek. Dinsdag spreekt president Boutersen het parlement toe over de energiecrisis. In Utrecht is een gestolen meteoriet teruggevonden, schrijft het AD. Het steentje werd maandagnacht meegenomen uit museum en sterrenwacht Sonnenborg. Het werd teruggevonden in de bosjes bij een tennisbaan. Daar waren twee mannen naar een tennisbal op zoek. Ze vonden een tas met daarin de meteoriet die in 1925 in Zeeland werd gevonden.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 skin to feel all the dreams that say gonna rain will bring you riches, all the good things you deserve now. And I say, I'm forever trying. You're gonna find your way out of the wild, wild you're gonna find your way out of the world.